Welkom bij uur 2 van Zandvoort op zondag. En uur 2 weer een eh, vol programma, Albert-Jan. Uiteraard rond de klok van half 4, zoals u van ons gewend bent, de evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand, want er komen weer een aantal hele leuke evenementen aan... in en rondom Zandvoort die uw aandacht verdienen. Dus leg uw pen en papier vast klaar. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort ook in het tweede uur... En natuurlijk volgen wij voor u straks ook de voetbalwedstrijden... die eh, in de eredivisie die om half drie eh, zijn begonnen.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 Mede dankzij ons uh, technisch eh, team die daar op dit moment hard mee aan het werk zijn. Dus uh, zijn we ook weer op 106.9 te ontvangen. En nu kun je onder meer ook gewoon luisteren via onze website.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 <laughs> dus ik hoop dat het dan weer een beetje beter met je gaat, Albert-Jan. Nou, uh, nou, <laughs> dankzij de <laughs> muziek ook het vol. Santana hoor je met de single Hold On. Ja, vanaf 1 februari is het zover, hè? Dan mogen ze weer gaan bouwen op het strand. Ja, ik kan, ik kan niet wachten tot het weer lekker voorjaar wordt met een zonnetje... en dan heerlijk op het strand gaan zitten... Want vanaf eh, afgelopen woensdag mochten de Zandvoortse strandpachters... hun seizoensgebonden paviljoens weer op gaan bouwen. Velen starten dan ook meteen, met het, eh, met het eh, er ook meteen mee... en het gonst in de eerste week van februari altijd weer... van de bedrijvigheid op het Zandvoortse strand. Bulldozers van de gebroeders Paap rijden af en aan... om de taluuts weer mooi egaal te maken... en het in de winter door de storm en wind opgehoopte zand weer richting de zee te schuiven... Door de verschillende systemen van de paviljoens... zijn de eerste vaak al binnen twee dagen wind- en waterdicht... terwijl anderen daar nog wat meer tijd voor nodig hebben. Zodra het paviljoen dicht is, komen de binnenboel en aan de beurt... en worden gas, water en licht aangesloten. De buitenboel, met een terras, CQ-zonneterras... duurt meestal wat langer, maar zodra de eerste voorjaarszonnetje doorbreekt... staan de stoelen klaar om te kunnen genieten van een heerlijk drankje en een hapje. Vaak zijn de paviljoens rond Pasen helemaal klaar... al blijft het altijd werk te verzetten want als je wilt werken, dan kan je op het Zandvoortse strand terecht. Het opbouwen van de paviljoens is ook altijd weer een afscheid van de winter... en Zandvoort gaat zich klaarmaken voor, om de toeristen... weer in grote getalen te kunnen ontvangen in het eh, voorjaar. Dus we gaan weer heerlijk richting strand. Zo is het, we gaan weer de goede kant op, uh, Albert-Jan. En daar gaan we weer van genieten. De zomer in Zandvoort. En ook wij zijn erbij hè, van CFM met heel veel zomershits. Natuurlijk van de zomer op je radio. Dus gewoon lekker eh, blijf luisteren naar 106.9 FM. Kabel 104.5. En eh, uiteraard eh, ook op internet zijn wij te ontvangen. Hier is Bruno Mars. It's not the space. En vooral de zondagmiddag gebruiken we graag voor de gouden oude muziek bij CFM. Waaronder deze van eh, John Anderson. Jorden die mooie single Hold On To Love. Daarvoor trouwens wel een nieuwe hit uit de Euro Breakdown. De hitlijst van CFM die elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 wordt... en gepresenteerd wordt door Maurice Mulder. We hadden het over de laatst verschenen single van Bruno Mars. Nou, het is eh, rust bij de twee wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn in de Eredivisie, Albert-Jan. Ja, weinig spektakel te melden eigenlijk. Eh, Helemaal niks. Allereerst FC Twente, Feyenoord, 0-0. En dan eh, Sparta Rotterdam, Pek ook daar staat het 0 tegen 0. Wellicht dat de tweede helft van beide wedstrijden nog wat vuurwerk gaat opleveren. En anders dan om kwart voor vijf kunnen we ons op gaan maken voor de klapper van de dag... FC Utrecht ontvangt thuis SC Herenveen. Maar als het zo blijft, dan heeft eh, Feyenoord wel puntenverlies, hè? Ja. Ja, is weer goed voor eh, Ajax en PSV. Komen ze weer ietsje dichterbij. Hier is Total in de single Rosanna. All up in the Eh, zo'n goede hit uit de jaren 80. De single van eh, Toto, Jorde Rosenna. Ja, het is tijd voor een sportberichtje en dan gaan we het hebben over eh, tennis, Albert-Jan. Ja, en wel over plaatsgenoten Melissa Boyden. Melissa Boyden blijft steken in hoofdtoernooi. Plaatsgenoot en tennistalent Melissa Boyden, 13 jaar oud... heeft een voor Nederland goed resultaat in Le Petit As-toernooi in Farbé, Frankrijk behaald. Het toernooi, een Europese categorie 1 toernooi... staat bekend als het sterkst bezette toernooi ter wereld voor tennisters onder tot en met 14 jaar. Boyden plaatste zich na de voorronden voor het hoofdtoernooi. De nummer 1 van Nederland moest daarin in de eerste ronde al aantreden tegen de nummer 4 van de wereld. Zelf, zelfs is zij op de 64e plaats terug te vinden. Het verschil in rank ranking was groot, maar Boyden gaf zich niet zomaar gewonnen. In een marathonpartij van ruim anderhalf uur moest zij uiteindelijk haar meerdere erkennen. Ook in het dubbelspel was ze tot het hoofdtoernooi gekomen... Maar ook daarin was zij de eerste ronde het eindtoernooi, het, het eindtoernooi voor haar. Het eerstvolgende toernooi op de Europese kalender voor Melissa... wordt van 3 tot en met 5 februari eh, eh, is inmiddels verspeeld in Hongarije. Oké. Okay, Later meer daarover. Tot, zover dit eh, tennisbericht. Zo dadelijk de evenementenagenda. Maar eerst gaan we nog even lekkere muziek draaien. Zo vlak voor de evenementenagenda. Waaronder deze van Cooking on Three Burners. single die het eh, op dit moment heel erg goed doet in de hitlijsten. Dat is deze van Cooking on Three Burners. Yo, that minds me up. En daarmee is het half vier geworden. Tijd voor de evenementagenda. We kunnen weer heel wat gaan doen hè, de komende dagen, eh, Albert-Jan. Nou en of, dit jaar. In 2017 is het nou precies 100 jaar geleden... dat de kunstbeweging De Stijl werd opgericht. En die expositie is natuurlijk te, bekijken in het Zandvoortsmuseum... aan de Zwaluweestraat nummertje 1. De entree bedraagt 3 euro's. Meer informatie over deze expositie en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl en vanavond eh, om 8 uur is het eh, de laatste eh, avond... de Comedy Night van deze serie. Verschillende comedians bestaande uit gevestigde namen en aanstormend talent... komen naar het Amsterdam Beach Hotel... en ze komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen... Dat vanavond dus de laatste in de, in de reeks van dit, jaar, van dit seizoen. De Comedy Night vanaf 8 uur tot 11 uur in het eh, Amsterdam Beach Hotel... Badhuisplein 2 tot en met 4. De entree bedraagt uh, eh, 6 euro. Meer informatie over deze Comedy Night... en over alle andere activiteiten van het Amsterdam Beach Hotel... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.amsterdambeachhotel.nl www.amsterdambeachhotel.nl Gaan we naar morgen, 6 februari. Dan is het eh, vanaf 8 uur s morgens tot 10 uur s morgens, tijd voor de Eddie Wally Memorial... in Lunchbreak, Haltestraat 57 te Zandvoort. Ter ere van de veel te vroeg overleden Belgische volkszanger Eddie Wally... organiseert Lunchbreak een memorial voor hem. Zijn muziek wordt gedraaid en er zijn uiteraard ook Belgische hapjes... Dat van op 6 februari, dus van 8 uur s morgens tot 10 uur... heerlijk tijdens het ontbijt ervan genieten. Nogmaals, lunchbreak, Haltestraat 57, morgenochtend van 8 tot 10... de Eddie Wally Memorial. Gaan we naar dinsdag, dan is het tijd voor eh, de Cinema Nostalgie. En wel Café Société. Op 7 februari eh, opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren... voor De Zevende Hemel, een muzikale ode aan de liefde en familie. Het is eh, bedoeld voor 50-plussers. De entree bedraagt 6, dan wel 7 euro. Het is afhankelijk van of u gebruik wil maken van de belbus. De locatie, zoals altijd, Circus Zandvoort, Gasthuisplein nummertje 5 al hier. Cinema Nostalgie, 7 februari vanaf half 2, Café Société. Dan, ladies opgelet, op 8 februari van half 8 s'avonds tot half 11... is het tijd voor Ladies Night en wel 50, 50 Shades Darker. De Ladies Night is een avond speciaal voor de dames. Lekker een avond uit met vriendinnen, bijkletsen, filmpje pakken, nog meer bijkletsen... hapje erbij en natuurlijk een drankje, want anders is het feest niet compleet. En omdat het Ladies Night is, is er natuurlijk nog een tasje vol verrassingen. De films zijn eh, divers en deze keer dan Fifty Shades Darker. Kaarten zijn te koop voor 13,50 euro aan de kassa van Circus Zandvoort. En dat is aan het Gasthuisplein nummertje 5. En meer informatie over deze Ladies Night op 8 februari... en alle andere activiteiten van het circus kunt u uiteraard terugvinden... op de website www.circuszandvoort.nl. www.circuszandvoort.nl. Gaan we naar 10 februari, 9 uur s'avonds... en dan gaan we naar Café Koper en wel aan het Kerkplein nummertje 6... Want dan is het weer tijd voor de algemene pubquiz. Laat de strijd maar beginnen.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 aan het Kerkplein nummertje 6. Ook hier geldt eh, meer informatie over deze algemene pubquiz... en over alle andere activiteiten van het Café Kopertje aan het Kerkplein... kunt u terugvinden op hun website www.cafekoper.nl www.cafekoper.nl En jazzliefhebbers, ja, vergeet hem, eh, zet er vast een kruis door uw agenda... op 12 februari vanaf half drie want dan is Theater de Krocht the place to be. En dan hebben we het over jazz in Zandvoort met niemand minder dan Edwin Rutten. En ik hoef de jazzliefhebbers niet uit te leggen dat Edwin Rutten ook zijn sporen heeft verdiend in de wereld van de jazz. Dat op 12 februari van half drie tot half vijf in Theater de Krocht. En eh, voor de kids van 18 tot en met 25 eh, februari is het weer tijd voor de Kids Adventure Week. Tijdens de voorjaarsvakantie van 18 tot en met 26 februari... hoef je je in Zandvoort aan Zee nooit te vervelen. Daar zijn kinderen namelijk de baas tijdens de Kids Adventure Week. Voor meer informatie en over eh, wie wordt er kinderburgemeester... verwijzen we u naar de website www.kidsadventureweek.nl... dan wel naar de website van het VVV Zandvoort. Van 18 tot en met 25 eh, februari, de Kids Adventure Week. En last but not least... Eh, voor alle Fado-fans... en die zullen vorig jaar ongetwijfeld hebben meegemaakt... want het was totaal uitverkocht. Daisy Correa kwam vorig jaar naar Zandvoort en wel in de krocht... om eh, de, de Fado te, eh, te promoten. Want Fado-zangeres Daisy Correa stond zoals gezegd... afgelopen jaar in een uitverkocht theater De Krocht... en het publiek heeft toen al kennis kunnen maken met deze reizende ster... van de jonge Fado-zangeressen met haar programma Una Casa Portuguesa... Dat allemaal op 19 februari. Meer informatie over, over kaarten, toegangskaarten... kunt u nakijken op eh, de website www.daisykorea.com. www.daisykorea.com Dus nogmaals, Fado-liefhebbers, zet een kruis op 19 februari in uw agenda... want dan moet u naar Theater de Krocht voor een Fado-special met Daisy Korea. Dankjewel Albert-Jan, dat was hem, de evenementenagenda op CFM. Ja, proost. Ook uh, na te lezen, uiteraard op de CFM-app. Zoek er even onder het menu in de app op evenementen. En dan gaan we weer een uh, plaat van de eh, State Derby en Dance Little Sister. En dan zo dadelijk ook weer meer over de Eredivisie. divisie. weer eh, zo'n single die nooit gaat vervelen. Deze van de eh, Terence Trent Darby en Dance Little Sister. Ja, afgelopen week hebben we hem in huis gekregen, Albert-Jan. De mooie Colossi Ode aan Zandvoort. En gisteren hadden we de dichter uit Zandvoort, eh, Marco Temes, in de uitzending. Bij Zandvoort op zaterdag, want er staan twee mooie gedichten van hem in, in Ode aan Zandvoort. En gisteren heeft hij die live gedaan bij ons. We hebben vandaag ook weer een gedicht, hè? Zo, zo dadelijk om kwart voor vijf in het derde en laatste uur van dit programma. plaat, deze. de Shy Coltrane en Go Like a de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn in de Eredivisie... zitten inmiddels in de tweede helft. We hebben het over eh, FC Twente tegen Feyenoord. Nog niet gescoord, daar nog steeds 0 tegen 0. En Sparta Rotterdam ontvangt thuis Pek Zwolle. Tussenstand inmiddels 0 tegen 1. Oké, de Zwolle heeft gescoord. De Zwolle heeft gescoord. Dat is mooi. Is dadelijk om eh, kwart voor vijf. De wedstrijd FC Utrecht tegen SC Heerenveen. way they act in their attitudes as the tears roll from my eyes. aandacht aan. Vanaf eh, 1 februari mogen de andere paviljoens weer eh, lekker gaan bouwen. dat betekent dat de zomer er weer aan gaat komen, Albert-Jan. En eh, ja, om vast een klein beetje in de stemming te komen. Deze van Ricky Martin en Pentacata. Ja, het is uh, acht minuten voor vier. We hebben goed nieuws. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Want, We zijn weer terug op 106.9. Ja, dankzij onze techneuten. die hebben in dit, dit, weer in hoge ogen eh, gescoord. Ja, ja, ja, ja. Want dankzij hun eh, kunt u nu ook weer gewoon eh, tijdens, bij uw transistorradio en in de autoradio naar uw vertrouwde eh, geluid van uw lokale zender eh, luisteren. En jij dus- kan ook weer gaan douchen. En dus- ik, kan weer gaan douchen, <laughs> want ik heb ook weer radio eh, in mijn radio in de badkamer. Maar geweldig werk van die jongens. Het is natuurlijk een tijdelijke oplossing. Want de definitieve oplossing zal in samenwerking met Sigo. nou ja, als je op SIGO wacht, wacht je het langst. Hè? Dan wacht je heel lang. wacht je <laughs> heel lang. Maar goed, dankzij hun is het, is het gelukt. En dan eh, kunt u weer gewoon eh, van, de via uw autoradio eh, genieten van uw enige echte lokale zender ZFM. Dank aan de heren die dat voor ons in orde hebben gemaakt. Top, we zijn er weer op 106.9 FM in Zandvoort en de directe omgeving.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 Toch, Jos? Zonder hulp van uh, <laughs> ja, inderdaad. Nou ja, komt, komt allemaal wel goed. Het komt goed, maar anders had u eh, nog, nog een week eh, zonder het gewone signaal kunnen wachten. En wellicht nog wel langer.